Citydijkers met het NOS Journaal. Boeren zijn van plan om vandaag opnieuw te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Hoe en waar ze dat gaan doen is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoeveel boeren eraan meedoen. Volgens een voorman van Farmers Defence Force heeft de demonstratie in Stroe van afgelopen woensdag niks uitgehaald. Hij waarschuwt dat vanaf vandaag, 12 uur s middags, alles gaat rollen wat kan rollen. De Farmers Defence Force zegt zich niet aan de acties te verbinden en ze ook niet te coördineren. Wel roept de voorman op burgers zoveel mogelijk te ontzien bij protesten. In het noorden van Mexico zijn zes agenten doodgeschoten... toen ze in de val werden gelokt door een groep zwaar bewapende mannen. Vier andere agenten raakten gewond. Mexico kampt al jaren met bloederige benden en drugsgeweld... waarbij aanslagen op de politie niet worden geschuwd. Vorige week nog kwamen vier agenten om toen ze naar een woning waren gelokt. In Colombia zijn vier doden gevallen toen een tijdelijke tribune van een stierenvechtarena instortte. Zeker 70 toeschouwers zijn volgens lokale media ook gewond geraakt... De houten tribune vol toeschouwers stortte in elkaar toen het publiek werd aangemoedigd om zelf de ring te betreden om de confrontatie met de stieren aan te gaan. De verdachte van de terreuraanslag in Oslo wil geen verklaring afleggen. Hij wil alleen praten als de politie de opname van de verklaring in zijn geheel openbaar maakt. De Iraans-Noorse man schoot vrijdag op zaterdagnacht voor de deur van een populaire homobar twee mensen dood. Twintig mensen raakten gewond. De Noorse Veiligheidsdienst noemde de aanslag een terreurdaad door een moslim-extremist. Het weer, in het oosten nog buien. In het westen is het droog. De temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. Overdag alleen in het noordoosten nog een bui.